nieuws van 6 uur. Dan Net wel met het NOS-journaal. Rusland houdt rekening met nog meer aanslagen na de twee van vanochtend op de metro in Moskou. Rusland werd vaker getroffen door reeksen van aanslagen door voornamelijk terroristen uit Tsjetsjenië. De Veiligheidsdienst denkt dat de mensen achter de aanslagen van vanochtend ook uit die regio komen. Vanochtend bliezen twee vrouwen zichzelf op tijdens de ochtendspits in twee metrotreinen in Moskou. Zeker 38 mensen werden gedood. De gemeenten en de waterschappen gaan intensief samenwerken en ook de provincies worden erbij betrokken. Dat levert over 10 jaar een besparing op van 380 miljoen euro per jaar. En dat geld komt voor een groot deel ten goede aan de burgers. Nu overlappen sommige taken van gemeenten, provincies en waterschappen elkaar. Het CDA wil de komende vier jaar 18 miljard euro bezuinigen. En dat kan worden bereikt als de overheid doelmatiger gaat werken. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma. Daarin staat verder dat er moet worden bezuinigd op de WW en op de AOW, maar niet op de hypotheekrenteaftrek. Verder moet de maximumgevangenisstraf omhoog van 30 naar 40 jaar en moeten criminele vreemdelingen van het CDA eerder het land worden uitgezet. De Tweede Kamer is bang voor de privacy van meisjes die meedoen aan een onderzoek van het RIVM naar baarmoederhalskanker. Het onderzoek is gericht op meisjes van 15 tot 17 jaar die onder andere een thuistest kunnen opsturen. Het materiaal van dit uitstrijkje wordt 15 jaar lang bewaard en daar maakt de Kamer zich zorgen over. Het RIVM zegt dat er alleen wordt gekeken naar het virus dat de kanker veroorzaakt en niet naar het DNA. Zuid-Korea sluit niet uit dat het marineschip dat drie dagen geleden na een explosie verging op een Noord-Koreaanse mijn is gevaren. Dat kan een nieuwe mijn zijn geweest of een uit de Koreaanse oorlog van 60 jaar geleden. Van de ruim 100 opvarenden van het Zuid-Koreaanse schip worden er nog 46 vermist. Aangenomen wordt dat ze dood zijn. Het weer aan de westkust buien, later vanavond ook in het binnenland.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 When my first wife with me, Lord, she put me out on the road. looking around, no place to go. baby, from East St. Louis today. Nederland een eh, blues estafette. En Jaap Hendricks, hij kwam op een gegeven moment Lazy Lester tegen in, eh, in Austin. En vroeg aan hem van, heb je zin om naar Nederland te komen? Daar had eh, die Lazy Lester wel oren naar. Hij kwam naar Nederland toe, heeft daar gespeeld op dat blues estafette festival. En dit stukje, dat werd eigenlijk meer als, als grapje bedoeld. Want ja, het klonk heel erg ouderwets. Terwijl het toch ja, pas geleden is, is opgenomen ergens in een studio in Amerika. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes.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 maar eh, dit was nog van een cd'tje van een aantal jaartjes geleden. Dit ook hoor, John Meldrum, Long Live Love, zo noemt hij de cd uit 2005. Another Day in Paradise lijkt het een beetje op. Sing the Blues in Paradise. You've got to pay your dues For the right to sing the blues got to pay the price to paradise. Oh, yeah. So you really wanna be a star? You say you're gonna show the world you play guitar. Well, it's only love and sacrifice. If you're gonna pay your dues and sing the blues in paradise. You've been so strong. You've been singing your whole life long, and still you say a prayer to climb that stair. Oh, yeah. So you really wanna be a star you're gonna show the world you play guitar. Well, it's only love and sacrifice. If you're gonna pay your dues and sing the blues in paradise, I wonder why, why all these people try. say you're gonna show the world you play guitar. Well, it's only love and sacrifice. If you're gonna pay your dues and sing the blues in paradise, you'll be a star. Say you're gonna show the world you play guitar. pay your dues and sing the blues. helemaal zelf geschreven hoor, maar eh, liet deze cd wel eh, produceren door Pierre-Jean Cochet, John Meldrum. Free Door Down, Away from the Sun. It's down to make this life make sense. Can anyone tell what I've done? I miss the life, I miss the colors of. I've got to make this life make sense, and now I can't tell what I've done. Heel veel dames zullen zwijmelen op de muziek van Boys to Men. En ik kan me voorstellen dat er ook mannen zijn die helemaal zwijmelen op deze muziek. I'll make love to you. Het zou tegen je gezegd worden, hè?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 All day long, I can hear people talk. shake master. Say Nothing At All. Ik heb het al in tig uitvoeringen gehoord eh, van deze Ronan Keating in de pop-uitvoering, van Alison Krauss in de bluegrass-uitvoering en Wim van der Vliert hier uit Nederland in de country-uitvoering. En iedere keer heeft het toch weer prachtige gevoelens, hè? En dit is muziek die ook nooit, eh, nooit zal vergaan, hoor. Het zijn ook zo van die eh, evergreens, hè? Zeker als het uitgevoerd wordt door de originele schrijver, drummer, producent, degene die het opgenomen heeft, heeft echt alles in eigen handen gehouden hoor. Deze Phil Collins en Do You Remember? We never talked about it, but I zijn van deze Phil Collins. Hè? Want eh, er is iets eh, geconstateerd aan zijn oor. En eh, daardoor kan hij eigenlijk geen muziek meer opnemen. En daarnaast heeft hij ook nog een keer problemen gekregen met zijn rug. Waardoor hij eigenlijk niet meer kan drummen. Ja, dat lijkt me voor een artiest toch een ramp. Hè? Kun je wel zeggen, ja, hij heeft het niet meer nodig. hij heeft geld zat verdiend. Maar als iets je passie is om het dan op te moeten geven omdat het niet meer kan. Erg hoor. Curtis Tiger, I Wonder Why. Een man die begonnen is in de pop, daarna naar de blues ging, daarna naar de soul ging, naar de klassieke muziek ging en nu weer terug is in de popmuziek. Love is a hunger that burns in my soul But you never notice the pain Love is an anchor won't let me go. I reach out to hold you, but you're pushing me away. And you always convince me to stay. And I wonder. Why does love? Een eh, veelzijdige man hoor, deze eh, Curtis Stigers. Ik heb hem eh, ontdekt in, ehm, wat zal het zijn geweest, 2003, 2004. En ik heb hem ontdekt bij een bevriend presentator. Die zei van, jij houdt van dit soort muziek, daar moet je eens naar luisteren. Ik schreef die Curtis Stigers toen een briefje. En ik zei toen tegen hem, ik heb je muziek ontdekt. En toen schreef hij me terug en toen zei hij, vreemd. Ik ben al begonnen in 1991 met het uitbrengen van dit soort muziek. Maar ja, ik woon in Australië, jij in Nederland. Dat is de andere kant van de wereld, hè, zo ongeveer. Dit herkent u ook wel, hè? Heaven. Een stukje muziek met een heel lang intro van maar liefst 38 seconden. Maar dit is Jiske Vet met Hemel. Hemel. Ik heb kriebel aan mijn hemel. dat that voor jou, mijn vriend. Je bent een god gelijk, baby. Als je naar me kijkt, baby. Jouw kus is wat ik gaarne lust. Maar dat wordt een hele klus. Maar dat je gunt mijn hart geen rust. duša liefst met je douche Want jij hebt het hele loes In die iets te krappe blouse Ik keek plaatselijk over mijn schouder Je liet me kwetsbaar be spared. die ik niet zo vaak draai hè, in deze programma's. De programma's van Muzieker hier of Country Track. Nou ja, in Country Track past dit al helemaal niet hoor. Guns N' Roses, November Rain. Pure hard rock, hè. De headbangers hebben ook even hun paar minuten gehad. Althans, paar minuten. Ruim zeven minuten, hè. En dit is iets wat ik eh, af en toe ook wel eens een keertje doe, hoor. Lekker lang uit door de bank gaan liggen. Met dat uh, eh, apparaatje in mijn handen een bakje koffie erbij, mijn voeten op de tafel en dan gewoon maar heel de avond. Gewoon zomaar. Lekker zeppen, iedere avond met de afstandsbediening. Uit de leunstoel, los uit het polsje, zwemmen langs de kanalen. We willen lekker, lekker zeppen, lekker zeppen. zeppen. Even twintig nette verzetten van het flits naar een plaat. Oh yeah. Van Nederland 5 naar RTL hard. Oh, je schakelt je stijf de hele nacht. Je sukkelt maar door. dan zet je nog door. Op afstand bedient alle zeppers in koor. We willen lekker zeppen, lekker zeppen, langs alle zeppen van talkshow naar talkshow. Al die pratende koppen. Knip die koppen weg van het scherm. Het moet toch ooit een keer stoppen. Maar morgen gaan we lekker zeppen. Lekker zeppen. Lekker zeppen. NOF De Kunst. Eh, ze schreven dit nummer al in 1993. Althans, toen kwam het op hun cd te staan, De Nette Man. En ik geloof dat eh, het alleen maar erger geworden is, hè, het zeppen. Want eh, ja, er komt steeds meer reclame tussendoor. Ja, en dan wordt een, een reclameblok wordt onderbroken door de film, denk ik wel eens bij mezelf. Kent u ze nog? Olijfje? Oftewel Olivia Newton-John. trust yourself. I need to tell the truth. I can't lie anymore. I need to do what's right. I know that's what my life is for. I can't be quiet anymore about what I'm supposed to do. I need to tell the truth and do what's right by you. I need to speak my mind. Let my You can make ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.